In de werkplaats van NetTrain in Haarlem liepen medewerkers tot voor kort onbeschermd door dikke lagen stof van afgeschuurde verf, zegt FNV Spoor. Het bedrijf heeft inmiddels maatregelen genomen. Chroom 6 bleek jarenlang gebruikt te zijn bij Defensie. Honderden medewerkers zeggen er ziek van te zijn geworden. In Bagdad zijn 18 Turkse bouwvakkers ontvoerd. Ze werkten in het oosten van de Iraakse hoofdstad aan de bouw van een sportcomplex. De gemaskerde en gewapende ontvoerders bestormden de bouwplaats toen de bouwvakkers daar in caravans te slapen en namen de Turken mee. Het is niet duidelijk door wie ze zijn ontvoerd. Turkije begon onlangs met luchtaanvallen op doelen van IS in Noord-Irak. Ook heeft het land de Amerikaanse luchtmacht toestemming gegeven om Turkse vliegbasis te gebruiken. Honderden passagiers van een Eurostar-trein hebben de hele nacht vastgezeten, omdat er werd vermoed dat er migranten op het spoor liepen. De trein stond sinds gisteravond op het station van Calais, ver buiten de stad. Het spoor werd pas vanochtend weer vrijgegeven. De passagiers hebben het vannacht behoorlijk zwaar gehad. Waarom Eurostar geen bus heeft ingezet is niet bekend. Bij een brand in Parijs zijn acht mensen omgekomen. Onder de doden zijn twee kinderen, meldt de Franse krant Le Parisien. Vier mensen raakten gewond. Het vuur brak rond half vijf uit in een appartementencomplex in de buurt van Gare du Nord. Het verspreidde zich snel over vijf verdiepingen. Vermoed wordt dat de brand is aangestoken. Het weer, buien, met de zwaarste vanochtend in het zuidwesten. Tussendoor kan de zon even schijnen. Het wordt 16 tot 18 graden. komende dagen blijft het wisselvallig. Buien, soms met onweer, bij een graad of 18. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Er staan nog files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam bij Hoevelaken 4 kilometer. A2 Den Bosch richting Utrecht voor Utrecht 3 kilometer. A16 vanuit Breda naar Rotterdam.